Mark Hokker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat producent Gijs van Dam en schrijver en tv-maker Jelle Brand-Korstius niet vervolgen. De twee hadden aangifte tegen elkaar gedaan. brandt beschuldigt Van Dam van seksueel misbruik... en Van Dam zegt dat er sprake is van smaad en laster. Volgens het OM is er geen grond voor een rechtszaak. Het Israëlische parlement heeft een wet aangenomen waarin Israël wordt gedefinieerd als een staat van de Joodse natie met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad. Premier Netanyahu spreekt van een historisch moment. In de wet staat onder meer dat de uitbreiding van Joodse nederzettingen een kwestie van nationaal belang is. De Arabisch-Israëlische partij en Amerikaans-Joodse organisaties reageren teleurgesteld. In Wijk bij Duurstede heeft de politie geschoten op een auto. De man reed bij een controle in op agenten, waarna één agent een schot loste richting de banden van de auto. De man wist op hoge snelheid te ontsnappen. De politie in wijk bij Duurstede is nog op zoek naar hem. Unilever heeft in het eerste halfjaar de omzet en winst zien dalen. Dat kwam door ongunstige wisselkoersen. De omzet daalde 5% en de netto winst kwam 80 miljoen lager uit op 3,2 miljard euro. Unilever rekent voor de tweede helft van het jaar wel op een omzetgroei. Er worden meer producten verkocht. De premier van Australië roept de pauze op om de Australische aartsbisschop Wilson te ontslaan. De 67-jarige Wilson weigert om zelf op te stappen. Een rechter heeft hem veroordeeld tot een jaar cel... omdat hij seksueel misbruik binnen de kerk heeft verzwegen... Hij moet volgens de rechter hebben geweten dat een priester die in hetzelfde appartement als Wilson woonde... vier jongens in de jaren 70 misbruikte. En vanwege, de vanwege droge en warme weer neemt het aantal meldingen over tekenbeten af. Volgens het RIVM verstoppen teken zich dieper in de bodem om uitdroging te voorkomen. Daardoor was het aantal meldingen van tekenbeten de afgelopen twee weken bijna twee derde lager dan in dezelfde periode voorgaande jaren.